Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Veldhoven is een gebouw waarin een islamstichting is gevestigd... vannacht zwaar beschadigd geraakt door brand. De politie gaat uit van brandstichting. Er is niemand gewond geraakt. De brand brak uit rond half drie. Binnen een uur had de brandweer het vuur geblust. Er lagen volgens getuigen straatstenen in het gebouw en naast het pand. In juni werd een online petitie tegen de vestiging van de Islamstichting in Veldhoven op internet gezet. En toen al door meer dan duizend mensen ondertekend. De Gasperdammer tunnel in de A9 is gisteravond na een dag weer opengegaan. De tunnel was sinds donderdagavond dicht vanwege een camerastoring. Door die storing kon de verkeerssituatie in de tunnel niet in de gaten worden gehouden. En moest de tunnel daarom dicht blijven totdat de camera's het weer deden. Het verkeer werd omgeleid vanaf knooppunt Diemen over de A1 en de A10. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een aantal gebieden op de maan geselecteerd... waar mogelijk nieuwe maanmissies naartoe gaan. De bedoeling is dat er in de komende jaren eerst een aantal testvluchten naar de maan gaan. En vanaf 2025 zou dan de eerste bemande vlucht met astronauten op de maan kunnen landen. De 13 nu geselecteerde gebieden liggen allemaal in de buurt van de Zuidpool van de maan. Dat gebied is voor wetenschappers het meest aantrekkelijk, zegt NASA. De openingsrit van de Ronde van Spanje in Utrecht heeft gisteravond ruim een kwart miljoen toeschouwers getrokken. Dat schat de organisatie van La Vuelta Holanda. Langs het parcours van de ploegentijdrit stond het publiek soms rijen dik de renners aan te moedigen. De rit werd gewonnen door de Jumbo-Visma-ploeg. En daardoor rijdt Robert Geesink van die ploeg straks in de rode leiderstrui... als de renners van Den Bosch naar Utrecht fietsen. Het weer, het is afgekoeld naar een graad of 14. Overdag eerst vrij veel bewolking, daarna ook zon en dan wordt het 21 tot 25 graden.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 Do whatever I like, it weird, okay. Let him disappear. Say whatever you want to hear, just stay. play like a mess right here. Do whatever I like, it weird, okay? Let him disappear. Say whatever you want to hear.